Morat Terwakili met het NOS-journaal. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector... een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg... dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered... die 16 uur lang onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtbel onder zijn boot. Een van de betrokken duikers zegt dat zijn overleven grenst aan het onmogelijke. De zeiler, een 62-jarige Fransman, was zondagochtend met zijn boot van 12 meter vertrokken vanuit Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij zo'n 20 kilometer van de Spaanse kust in de problemen raakte. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Dat wil zeggen uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen die daar langs een rivierbedding leefden. Jasper Sillissen keert terug in de eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Sillissen waarschijnlijk komende dag gepresenteerd in Nijmegen. Sillissen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht.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 van Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Twijfel, soms heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen hoop is? Weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.